4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal van de rechter over Anders Breivik. De rechtbank oordeelde vorige week dat de rechten van Breivik in de gevangenis worden geschonden. De Noorse massamoordenaar zit nu ruim 4,5 jaar in een isoleercel. En volgens de rechter is dat in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Noorse minister van Justitie is het daar niet mee eens en heeft het OM gevraagd in beroep te gaan. De laatste bus met vluchtelingen uit opvangkamp Heumensoord bij Nijmegen is vertrokken. Zo'n 40 mensen, vooral gezinnen met kinderen, zijn uitgezwaaid door medewerkers en vrijwilligers. De vluchtelingen gaan naar een nieuwe opvang in Amstelveen. Heumensoord moest voor 1 juni vrij zijn omdat de Special Olympics daar worden gehouden. Een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Drie verdachten in de Valkenburgse zedenzaak zijn veroordeeld tot taakstraffen van maximaal 240 uur. Ook moeten ze alle drie een dag de gevangenis in. Tegen de mannen waren celstraffen geëist. Ze hadden ontucht met een minderjarige prostituee in een hotelkamer in Valkenburg. In totaal moesten 29 klanten voor de rechter komen. De meeste kregen taakstraffen. Op veel plaatsen zijn de Koningsdagactiviteiten vanwege het slechte weer afgelast. Vooral kleinere festiviteiten zijn afgeblazen. De meeste grote feesten gaan vooralsnog wel door. De organisatoren daarvan hebben er alles aan gedaan om bezoekers droog de dag door te laten komen. Er zijn tenten gehuurd en massaal poncho's ingeslagen. Ondanks dat besluiten veel mensen hun kaartjes te koop aan te bieden. De weersverwachting voor morgen is voor het Rode Kruis aanleiding om extra te waarschuwen voor overmatig alcoholgebruik. Wie veel drinkt, koelt juist verder af, zegt het Rode Kruis. Het weer, buien met kans op hagel en onweer. Aan zee staat een krachtige of soms harde noordwestenwind en het is 9 graden. Morgen, Koningsdag, eerst buien, later ook zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 And when you wake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 red Well, how have you been, baby? Living in sin. seems surreal. When I get old, I will wait outside your house, cause your hand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 system it, girl. But the you Baby,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 yourself get out of control. Baby, Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl cause you're always right next to me. I'll do you no wrong, maybe I should just let it sleeping away, but I know I'll be hunting hard.